Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Florida hebben presidentie hun derde en laatste debat gehouden... voor de presidentsverkiezingen van 6 november. Romney benadrukte dat de Verenigde Staten de afgelopen jaren... te weinig leiderschap hebben getoond. Obama verweet zijn republikeinse uitdager dat hij geen duidelijke boodschap heeft... en steeds wisselt van standpunt. Het debat ging voor een deel over de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Romney zei dat het een chaos is in die regio. Als een van de voorbeelden van wat er mis is in het Midden-Oosten... noemde de Republikein het feit dat de moslimbroederschap aan de macht is in Egypte. Obama wees op het verdrijven van dictator Gaddafi in Libië... en de steun die de VS democratische bewegingen heeft gegeven. In de kwestie rond wethouder Van Rij van Roermond zegt GroenLinks in die gemeente te beschikken over schokkende informatie. Fractieleider Mitsmans heeft naar eigen zeggen afgetapte telefoongesprekken kunnen beluisteren. Volgens haar bevatten die schokkende feiten die nog niet in de media zijn gekomen. In de raadsvergadering wilde GroenLinks-fractieleider opening van zaken geven. Tijdens een schorsing werd Smitsmans naar eigen zeggen gewaarschuwd dat ze vervolgd zou worden als ze haar mond open zou doen. Bij een ontsnappingspoging van gevangenen in Zuid-Afrika zijn drie gedetineerden om het leven gekomen. Ongeveer 15 mensen raakten gewond. Ze zaten in een bus met in totaal 36 gedetineerden die van de rechtbank werd teruggebracht naar de gevangenis. Toen de bus stopte voor een verkeerslicht ontplofte achterin een bom. Volgens de politie wisten twee gevangenen door een gat naar buiten te komen, maar werden ze snel gepakt. Ron Jans is ontslagen als trainer van de Belgische voetbalclub Standaard Luik. De Nederlander leed zondag met Standaard zijn zesde nederlaag in elf wedstrijden. De club staat inmiddels op de twaalfde plaats in de Belgische competitie. Ron Jans was vorig seizoen nog trainer van Heerenveen. Dat het weer, eerst nevelig, in de middag wolkenvelden en zonnige periode. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.